Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De jongen van 17 die ervan wordt verdacht dat hij twee demonstranten heeft gedood in de Amerikaanse plaats Kenosha is uitgeleverd. Kyle Rittenhouse zat vast in zijn thuisstaat Illinois en bestreed zijn uitlevering aan buurstaat Wisconsin waar de schietpartij plaatsvond en hij voor de rechter moet verschijnen. De jongen zou eind augustus twee demonstranten hebben gedood bij ongeregeldheden. Die waren het gevolg van het neerschieten van Jacob Blake door de politie in Kenosha. Blake raakte daarbij permanent verlamd vanaf zijn middel. Het dodental na de aardbeving bij de Turkse kuststad Izmir is opgelopen naar 24. Meer dan 800 mensen raakten gewond, van wie er 25 in zorgelijke toestand op de intensive care liggen. Duizenden reddingswerkers zoeken in de resten van ingestorte gebouwen in Izmir nog altijd naar overlevenden van de aardbeving. Turkse media melden dat twee kinderen vannacht onder het puin vandaan zijn gehaald. De aardbeving had een kracht van 6,7 en maakte ook op het Griekse eiland Samos slachtoffers. Daar kwamen twee jongeren om het leven toen ze werden bedolven onder een omvallende muur. De Franse politie heeft opnieuw een mogelijke handlanger gearresteerd... van de man die donderdag in een kerk in Nice drie mensen doodstak. Het is een 35-jarige man die een dag voor de aanslag contact zou hebben gehad met de dader. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Eerder op de dag werd al een 47-jarige man aangehouden... ook vanwege contact met de dader. De politie in Gelderland heeft in de buurt van Doesburg een eind gemaakt aan een illegaal feest. Agenten hadden een anonieme tip gekregen dat er bij het dorp Angerlo een feest gaande was. Ter plaatse troffen ze ongeveer 20 jongeren aan. Die hebben allemaal een boete gekregen. Het weer. Overdag zonnige periode met zo'n 16 graden zeer zacht. Blijft stevig waaien uit het zuidwesten. S uh, eh, smiddags weer regen. Zondag is het opnieuw nat, maar net als maandag is het erg zacht voor de tijd van het jaar.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 Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag two carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. take a toss, tipping walls, hey. At a bar, finning dogs and explores, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day. Getting high to island in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give nigga head in my raps.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 Alle fights, beats en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Of loop ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet? Hey, al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn seizoen. Hart is gebroken in peace. Maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Buffel ik ren en ik stiek. Tipsy, dus ik bel je Annelina. Ik ben ook alleen in die alleen. Yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga vanuit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het vreemd nog grap is. Ik jou is het probleem, forever duurt niet lang, is niet de zin weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, now I gotta leave, yeah.